12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Twitter-accounts van onder andere Elon Musk, Bill Gates en techbedrijven Uber en Apple... zijn korte tijd overgenomen door hackers. Via de kanalen van de zakenmannen en de bedrijven riepen de hackers op geld over te maken in bitcoins. Op het kanaal van Musk werd bijvoorbeeld gevraagd om bitcoins... die vervolgens voor de gemeenschap zouden worden verdubbeld door de Tesla-baas. Ook zouden de democratische presidentskandidaat Joe Biden en rapper Kanye West kort tijd zijn gehackt. De gemeenteraad van Baarn is akkoord gegaan met het plan om bij Paleis Soesdijk een stuk bos te kappen om daar woningen te bouwen. Slechts één partij stemde tegen. In het bestemmingsplan staat dat er op het landgoed een hotel en 80 appartementen gebouwd worden. Prinses Irene en prinses Margriet uiten vorige week kritiek hierop. Ze gaven in een brief aan geschokt te zijn over de kapplannen van het zogeheten Borrebos. Half augustus liggen de plannen ter inzage voor het publiek. Dan kunnen de burgers op het voorontwerp reageren. De douane heeft in de eerste helft van dit jaar twee keer zoveel cocaïne onderschept als in dezelfde periode vorig jaar. Tussen januari en juli werd ruim 25.000 kilo cocaïne gevonden, tegenover ruim 12.000 kilo vorig jaar. De grotere vangst komt volgens de douane door betere samenwerking met verschillende opsporingsdiensten in binnen- en buitenland. Of er daadwerkelijk meer kook wordt gesmokkeld is niet duidelijk. De familie van George Floyd is een civiele rechtszaak begonnen tegen de vier politieagenten die betrokken waren bij zijn dood. Floyd overleed op 25 mei toen hij werd gearresteerd. Er loopt dan een strafzaak. De familie klaagt ook de stad Minneapolis aan voor het instand houden van een cultuur van racisme en straffeloosheid. Het weer. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen en daalt de temperatuur naar een graad of 12.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 classic me mistake Someone gives me love and I throw it all away Tell me have I gone insane Talking to myself but I don't know what to say Cause you let go And now I'm holding on I guess you don't tell me it's too late.